En wil je me zaterdag helpen met mijn bakwedstrijd voor de feestdagen? Hm. En, eh, Wat doe ik aan tijdens al die feestdagen? Ontdek jouw stijl. Zalando. Grando. Twinkelweken bij Grando. Laatste kans op feestelijke jubileumdeals. Download nu de gaspedaal.nl-app en vind in no time jouw perfecte auto. 538 Nieuws. 7 uur. Deze oud en nieuw gaat er voor een recordbedrag aan vuurwerk de lucht in. 129 miljoen euro, zegt de handelaren. Die hadden al verwacht dat mensen massaal vuurwerk zouden inslaan. Het is namelijk de laatste keer dat het kan... omdat consumentenvuurwerk volgend jaar waarschijnlijk is verboden is de brandweer aangevallen met vuurwerk. Volgens de regionale omroep hadden jongeren met bivakmutsen vuurwerk afgestoken in een sportzaal. Toen de brandweer even later bezig was om de boel te luchten, gooiden meerdere jongens vuurwerk naar binnen. Daarna zijn ze gevlucht. Ga je de weg op om oud en nieuw te vieren, dan waarschuwt Rijkswaterstaat om voorzichtig te rijden. Het kan vanavond en vannacht opnieuw glad zijn omdat natte weggedeelte kunnen bevriezen. Vanochtend was het hier en daar ook spekglad. Er gebeurden veel ongelukken en voor de hulpdiensten was het alle hens aan dek. En de afgelopen dagen was er gedoe over oud-Feyenoord-speler Hartman... die volgens geruchten voor aartsrivaal Ajax zou gaan voetballen. Hij kreeg op social media allerlei haatberichten. Hartman heeft nu zelf gereageerd. Hij zegt dat Ajax zich inderdaad had gemeld... maar dat zijn club Burnley hem niet kwijt wil. Vanavond en tijdens de jaarwisseling zo goed als droog. In het zuidoosten kan het een graadje vriezen en kan het lokaal glad zijn. Morgen op nieuwjaarsdag veel wind en later ook winterse buien. En het wordt 3 tot 6 graden. En dat was het nieuws op 538. van Hout. Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. 18 plus, speel bewust.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 Ja, dit is wel goed, denk ik. Ik wil jullie bedanken voor een prachtig jaar. Ik hou zo onwaarschijnlijk veel van jullie allemaal. Bedankt dat jullie zo goed voor mijn liedjes hebben gezorgd... en voor zo'n bijzonder 2025. Ik voel me bevoorrecht dat er nog zoveel moois in het verschiet ligt. Dikke kus. Nou geen persoonlijke boodschap, maar dit is een persoonlijke boodschap van Sabine Carpenter, die je dus net hoorde. En ik las dat op de Instagram en toen dacht ik, joh, dat je zelfs in je nieuwjaarsboodschap nog even een stukje marketing weet te fietsen. <laughs> Dan ben je wel echt een hele grote. Figuurlijk dan, want ze is maar 1,52 meter. De pocket size zangeres van 2025, Sabrina Carpenter, zojuist op radio 538. Mijn naam is Martijn en eh, ja, we gaan zo langzamerhand een strik om dit jaar knopen. En voor dat ontzettende magische 12 uur moment hebben we Bas, Dylan en Eva ingevlogen. Die hoor je tussen 9 en 12 met de 538 ja, oudejaarsavondshow als het ware. Tot die tijd doen we eigenlijk wat we het hele jaar al hebben gedaan voor je.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 Maar soms komt het voor dat mensen je om hele andere dingen <laughs> herinneren. In het geval van Kelly Rowland berichtjes versturen via Excel. Dat is namelijk wat ze doet in de clip van Dilemma. Dat is nog steeds een meme online. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op dat je berichten verstuurt via Excel. En Kelly Rowland wordt daar echt nog steeds op aangesproken. Overal waar ze komt. Dan lacht ze wel even leuk mee. Maar eigenlijk is ze nog steeds pisslink dat er toen bij die clipopnames... niemand naar de tour is gekomen <laughs> met de verhaal van... joh, sorry, maar dit kan helemaal niet. Het is al met al wel een monsterhit geworden. Dilemma van Nelly en Kelly Rowland. En ja, waar hoor je nou monsterhits? Ook in 2026 overigens. Natuurlijk hier op 538. She got the hots for me, the finest thing I've ever seen. But oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's so big, cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy, and then in no time, I, I make this with her mine. Uh, and that's for sure, cause I, I never been the type to break up a happy home. But uh, it's something about baby girl I just can't leave alone.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 Dat je deze oud nieuw een beetje lekker doorkomt. En dan met name 1 januari niet helemaal verkrekt begint. Maar als je daarmee klaar bent, is er misschien wel ruimte voor het smeden van een paar goede voornemens? Ik bedoel, die moet je ook hebben. Ik heb een tip voor je. Iets wat je zou kunnen doen in 2026, waar de wereld ook nog eens een stukje mooier van wordt. Wat ik bedoel, hoor je zo meteen. Joh, ik til die kleine op en het schiet er zo in.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 OSB constructieplaat 9 mm voor 8,99 per plaat. Bekijk alle eindejaarsdeals op gamma.nl. Nou nog eentje dan. Wat dacht je van een megapak blauwe bessen? 400 gram voor maar 2,89. Wees er snel bij, want op is op. Lidl, je verdient het.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 <laughs> De 538 ochtendrun. Ja. Wat ik dus wilde zeggen, eh, heb je nog een goed voornemen nodig? Je hoorde net Heven dus met I Run. En rennen, daar heeft het mee te maken. Want in 2026 gaan we het voor de derde keer doen. De 538 Ochtendrun. Op zaterdag 14 maart rennen luisteraars, eh, bekende Nederlanders, 538 DJ's overigens ook. 5,38 kilometer in het Olympisch Stadion in Amsterdam... met als doel zoveel mogelijk geld ophalen voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Het wordt de derde keer dat Team Ochtendshow dat gaat eh, organiseren. En dus iedereen daarbij de Lurven bijtrekt trekt om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor drie innovatieve technologieën. Waarmee nog sneller en nauwkeuriger vastgesteld kan worden om welk eh, tumortype het gaat bij kinderen. met deze technologieën kun je dus eerder een diagnose stellen. En kan het Prinses Maxima Centrum de onzekere periode tot die diagnose aanzienlijk verkorten. Kinderen daarmee sneller de best mogelijke behandeling geven. En daarmee de late effecten verkleinen en de kans op genezing vergroten. Wil je meedoen? Wil je mee eh, lopen? Wil je geld inzamelen? Check even 538.nl slash run. Om alle manieren te checken waarop dat allemaal kan. En het zou leuk zijn als je inderdaad even de schoenen aantrekt... en op 14 maart rondjes meeloopt door het Olympisch Stadion in Amsterdam.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 december. Dat was op een vrijdag. Dat was de kerstuitzending van Evers Co. hier bij 538. Toen waren Flemming en Meteor eh, te gast. Die kwamen over de vloer. Deden ze deze live. Ik heb daar even een klein stukje van eh, uit het archief getrokken. Ah, Nou, ik kan je één ding melden voor 2026. Ook volgend jaar begint je weekend gewoon op vrijdagmiddag om 2 uur... met Edwin, Kopers en ik en Evers en Co. op Radio 538. Zometeen de Imagine Dragons, Whatever It Takes. Naar Cross Amsterdam. prepared for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling is vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run. I was born for this. With, with on Of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a Hey, ik lees net een verhaal dat je als je 2026 eh, een beetje mindful en zen wil beginnen... dat het goed is als je even kritisch naar al je eh, WhatsApp-groepen kijkt waar je in zit. Als je groepen hebt waar je denkt van ja, hier heb ik helemaal niks aan, hier hoef ik niet in te zitten... dan moet je die gewoon verwijderen. Moet je eruit en huppakee weg. Er is alleen wel één WhatsApp-groep in de wereld waar je zeker weten wel in wil zitten. En welke WhatsApp-groep dat is en wie er nu in hangen, dat hoor je over een paar minuutjes.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 Of het nu gaat over relaties, je lijf of lastige keuzes, bij FIFA is niets onbespreekbaar. Ga naar fifa.nl en praat mee. Eerlijk, persoonlijk en anoniem. FIFA.nl. Niets is onbespreekbaar. 18 plus, speel bewust. De postcode kanjer van 59,7 miljoen valt bijna.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 Vier mensen moesten voor controle naar het ziekenhuis. Het gaat om een ongeluk